Luister vanaf maandag en win een wintersport naar Val Thorens, Frankrijk. Jarno van der Wielen. 9 minuten over 9. Goedemorgen. Dit uur in de Slam Mix Marathon. Robert Feelgood. Hallo. Doe mijn mic het wel, jongens. Check jouw mic even. Let me check my mic. Ja. Oké. Oké, ja, top. Check it out. Question You ever have one of those days when nothing seems to go right? I mean, you get up in the morning at what you think is the crack of dawn, only to realize that your alarm clock didn't go off for the third time this week. And now you're two hours late to work. And you say to yourself, uh oh here we go again. So you jump out of bed, brush your teeth, skip breakfast, run down the stairs, only to discover that you parked in the towaway zone, which, had you been up on time, wouldn't have been a problem. But you weren't up on time, were you? Which means they took your car. And now you gotta go to the impound yard and pay that astronomical fine just to get it back. <laughs> and you think, here we go again. Of course, now you're three hours late to work. And when you finally get there, your boss just looks at you and says, There you go again. Don't even bother to explain, he says, because I don't want to hear it. Just get your shit and go. Man, you can't catch a break. Like me. It's like I'm up in the club on a Saturday night, just kicking it, you know, with my boys, chilling, having a good time. The DJ throws on my favorite song. I'm dancing with this sexy ass honey walks my girlfriend. he takes one look at the situation, comes directly up to me. is it that every time you get into a little disagreement with your girl about something that just happened, she has to bring up 25 things that happened two years ago and then add it up into one big problem that you weren't even aware existed? Uh, here we go again. You see that? That's just what I am talking about. Uh huh. That's right. There you go again. You Let's try this again. Here we go again. been one hell of a crowd. Robert Robert good. Goedemorgen, dit is de Vrijmibo die s ochtends al begint. Het is de Slam Mix Marathon met 24 uur lang de beste sets. Met dit uur dus Robert Feelgood, track van Motive, Waiting for You in the Mix. Over de loftrompet gesproken, er is dus blijkbaar een brown note... en als die wordt gespeeld op de trompet, dan scheid je alles onder. Heb ik het nog netjes gezegd. Goed, ik heb even gecheckt, hij zit niet in deze set, dus lekker blijven gaan en niet alles laten lopen. Hoe is de status vrijdagochtend? Kom maar door via de app van Slip. Stuur gelijk erachteraan even je voornaam plus het woord Supertrip. Wie weet ga je vanaf volgende week naar de sneeuw. Val Torrens. Gaat op Slam Supertrip vanaf volgende week. touchless Letterlijk. Met de Slam Mix Marathon. Tuurlijk, de meest gestelde vraag. Natuurlijk beantwoord ik hem heel vaak. Wat hoorde ik nou net? Het track van Bob Sinclair en Maya Balthazar. T-Cento. Met zometeen nog een track van Ofaya. Tempo komt eraan. Ranger pushing on. En ook die monster van Dom Dolla en Up zit ook in deze mix van Robert Feelgood. Tot 10 uur in de Slam Mix Marathon. Good morning. do. Hit the tempo. This was for you, it's for you, it's for you, it's for you. Hit the tempo. Do what you do, what you do, what you do, what you do. Hit the tempo. This was for you, it's for you, it's for you, it's for you. Hit the tempo. Just do what you do, what you do, what you do, what you do. Hit the tempo. This was for you, it's for you, it's for you, it's for you, it's for you, it's for you, it's for you, it's for you, it's for you, it's for you, it's for you, it's for you, it's for you. the tempo. It's for you, it's for you, it's for you, it's for you. Hit the tempo. Just do what you do, what you do, what you do, what you do. Hit the tempo. This was for you, it's for you, it's for you, it's for you. hit the tempo. what it loves. adicto como hace para. Yo quiero que me mueva eso para adelante, para atrás, adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Yo quiero sentir eso así para adelante, para atrás, adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Me gusta cómo mueva eso para adelante, para atrás, adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Yo soy adicto como hace para adelante, para atrás, adelante, para atrás, para adelante, para adelante, para adelante, para atrás. En voeisel, die buikspieren ik ook niet, maar het klinkt gewoon heel cool. Lekker blijven bewegen. Dit is de Slam Mix Marathon met Robert Feelgood Tot 10 uur in de mix. Mag een trompet voor klinken. Nu al toeter. Hè? Hè? Dikke toeters door de speakers. Yo soy adicto como hace tra, tra, Yo soy adicto Je hoort hem al even. Tra, tra, Dat was zometeen vanaf 10 uur. Wat heb je eigenlijk in de mix? Ja, gigantisch veel eh, hits in de mix, jongen. Hij is weg. Dat is, uh, oh? <laughs> Nee, nee Funkerman zo meteen. En ik heb al een klein beetje mogen eh, voorluisteren. En dan kan je de tracklist een beetje mogen doornemen. En daar zitten zoveel lekkere throwbacks in. Dat is echt niet normaal. Dat ga je zo meteen nog ah, Trip down memory lane. Ja. Is die ook glad, die memory lane, of niet? Nou, <laughs> een beetje gestrooid zo. <laughs> ja, ik mijn keel nog niet. Gestrooid in je keeltje. <laughs> ja, dat is jongen. Ik loop al wekenlang ook weer eh, te kwakkelijken qua gezondheid ook. Het is niet normaal. Het schiet maar, niet op. Maar hoe komt dat dan? Ja, weet ik niet. Nou ja, iemand bij eh, de buren, bij Veronica, die zei dat ik de hele tijd in een t-shirt rondloop. Dat dat niet zo handig ah, is voor deze temperaturen. Dus, of die vieze camper van je keer luchten, dat helpt ook. Oh, daar zat wel zwarte schimmel in het bed. <laughs> Oh, ja, dat is geen grap. Maar goed, daar slaap ik niet. Ik heb gewoon een huis voor de, voor de duidelijkheid. <laughs> is niet waar. slaapt hij op de parkeerplaats in die camper. Zometeen met Funkerman om 12 uur. Eh, Slams, Mix Marathon Request. Welke track wil jij live gemixt hebben horen te horen? Laat het weten via de app van Slam. Check it out.